Jobboot met het NOS-journaal. Demissionair minister Spies waarvoor het lijsttrekkerschap van het CDA. Vandaag maakt ze haar kandidatuur officieel bekend. Spies volgde vorig jaar december Piet Hein Donner op als minister. Daarvoor was ze onder meer actief als gedeputeerde in Zuid-Holland en als Kamerlid. Ook was ze enige tijd waarnemend partijvoorzitter. Ze is de tweede prominente CDA'er die zich verkiesbaar stelt na fractievoorzitter Siebrand van Haasma-Buma. In totaal zijn er nu vier kandidaten. President Medvedev en premier Poetin hebben in Moskou meegelopen in de 1 mei-mars. Naar schatting deden meer dan 100.000 mensen aan de mars ter ere van de Dag van Arbeid mee. Maandag wordt Poetin beëdigd als nieuwe president van Rusland. Verschillende oppositiegroepen willen protesteren tegen de nieuwe president en zijn partij. Ze hebben 6 mei, de dag voor zijn beëdiging, gekozen om de straat op te gaan voor de zogenoemde Mars van de Miljoenen. De burgemeester van de gemeente Bronkhorst is niet van plan het herdenken van Duitse soldaten in zijn gemeente te verbieden. Een aantal inwoners had daartegen bezwaar gemaakt bij het 4 mei-comité. In de gemeente liggen tien Duitsers begraven. De burgemeester zegt begrip te hebben voor de emoties, maar vindt ook dat de Duitsers zoveel jaar na de oorlog goede buren zijn geworden. In het noorden van Syrië zijn bij een mortieraanval zeker 11 doden gevallen. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Negen van de slachtoffers zouden tot één familie behoren. In Idlib werden gisteren al aanslagen gepleegd op een militair complex, waarbij volgens de Syrische oppositie 22 doden vielen. De man die gisteravond in Terneuzen werd neergeschoten is buiten levensgevaar. Hij ligt nog in een ziekenhuis in Gent. Zijn moeder raakte licht gewond. In verband met de schietpartij heeft de politie vier mannen aangehouden. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het weer, vooral in het midden van het land, enkele stevige buien met kans op onweer en hagel. Vanmiddag buien in het noorden, misschien ook wat zon. Het wordt 15 graden aan zee tot maximaal 20 in het oosten. Dit, was... Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Files staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en het knooppunt Eemnes 2 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Den Haag Bezuidenhout en Den Haag Malieveld 2 kilometer.